Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De krimp van Schiphol laat nog even op zich wachten. Het kabinet was van plan om per 1 november het aantal vluchten te beperken. Maar dat lijkt nu onwaarschijnlijk, zegt de demissionair minister Harbers. En daar zijn milieuorganisaties en omwonenden niet blij mee. De omwonenden die wij erover spreken, die hebben heel erg veel last van dat geluid. Dat is ook echt negatief voor hun gezondheid. Dus die zijn ontzettend teleurgesteld eh, dat nu eh, waarschijnlijk eh, de krimp van Schiphol weer een jaar wordt uitgesteld. De vertraging van de krimp komt volgens Harbers door de Europese Commissie... die de plannen voor de krimp nog verder moet bekijken. Het hoge water van de afgelopen maanden heeft ervoor gezorgd... dat er nu veel zwerfafval in de buurt van rivieren ligt. Omroep 1 Limburg sprak met Sylvia die bij een groep hoort die het afval opraapt. Wat opvalt is dat er nog best wel veel blikjes worden gevonden, terwijl daar eigenlijk statiegeld op zit. Maar volgens Sylvia is dat niet gek. De oevers van rivieren liggen altijd achter op dat wat we op de straat vinden. En dat heeft ermee te maken dat het natuurlijk eh, met water of iets zakt. Het komt op de bodem van de rivier te liggen. En als er dan weer heel veel water is, komt het weer los. Dus wij hebben altijd te maken met een vertragingsslag. 89% van het afval dat ze vinden langs de rivieren is van plastic gemaakt. En in de achtste halve finale vanavond in de Kuip... heeft Feyenoord met 1-0 de vloer aangeveegd met PSV. Je hoort onze verslaggever. Geweldige goal van Timber en eh, opluchting en een geweldige kreet van Arne Slot in een eh, fase, ik kan het nu wat rustiger vertellen omdat Harry <laughs> hier stopt, in een fase dat het publiek er op een schitterende manier achter ging staan. Dat de Kuip liet zien waarom het de Kuip is. Dat de Feyenoord-fans lieten zien wat hun club zo mooi maakt. En in die fase scoort Timber een prachtige goal. staat 1-0 eh, voor Feyenoord. Wat een explosie zeg hier, ongelooflijk. Voor de Eindhovenaren, die 10 punten voorsprong hebben op de titelhouder Feyenoord... was het de eerste nederlaag op nationaal niveau. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen begint het mistig. In de middag bewolkt en het wordt een graad of 8.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 my woman tonight. do I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm July no heart No autumn breeze, no falling leaves, not even time for birds to fly to southern skies.